Uur. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Russische en Belarusische vertegenwoordigers mogen dit jaar weer bij de uitreikingen van de Nobelprijzen zijn. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het besluit leidde tot onbegrip bij onder meer de Zweedse premier Christerson. De organisatie sloot vorig jaar nog vertegenwoordigers uit Rusland en Belarus uit vanwege de oorlog in Oekraïne. De Zweedse minister van Werkgelegenheid noemt het besluit extreem onverstandig. De premier vindt het belangrijk om Rusland op iedere manier te isoleren. In Zuid-Afrika heeft de politie 18 verdachten doodgeschoten... die een overval op een geldtransport zouden hebben voorbereid. Volgens het hoofd van de politie ging het om een bende... waar al een tijd onderzoek naar werd gedaan. De leden zouden gisteren een grote overval willen doen. Om dat te voorkomen gingen agenten naar een gebouw waar de bendeleden zich ophielden. Het idee was om hen nog voor de overval te arresteren. Het vuurgevecht duurde anderhalf uur. Ook een agent raakte gewond. De transferperiode voor voetballers in Europa is voorbij. Anwar El Ghazi en PSV gaan per direct uit elkaar. De club en speler hebben met wederzijdse goedkeuring het besluit genomen. De aanvaller kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Sofian Amrabat wordt door Manchester United het komende jaar gehuurd van Fiorentina. Ryan Gravenberg verruilt Bayern München na één jaar voor Liverpool. De Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayyad is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn thuisland met ondernemen... en verhuisde eind jaren 60 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon, Dodi, had een relatie met prinses Diana. Het koppel verongelukte in 1997. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 13 met kans op nevel of mist. In de loop van de dag wordt het zonnig met stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu de nacht.